Er zou geen radioactief materiaal zijn vrijgekomen. Het metalen omhulsel van de reactor is nog heel. Bij de explosie raakten zes werknemers van de kerncentrale gewond. Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere reactor van de centrale. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving van vrijdag. Een kleine 200.000 mensen zijn geëvacueerd. In de Japanse regio Miyagi zijn 2000 lichamen gevonden. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Hulpdiensten vonden de doden op twee plaatsen langs de kust. De politie schat dat alleen al in deze regio 10.000 mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Bewoners van de noordoostelijke kust werden een paar uur geleden opgeschrikt door een zware naschok. Daarna volgde een tsunami-waarschuwing, maar de verwachte vloedgolven bleven uit. De Japanse centrale bank vreest dat de economie in zwaar weer raakt door de aardbeving en de tsunami. De bank steekt daarom 15 biljoen yen in de geldmarkt. Omgerekend is dat 131 miljard euro. De beurs zakte na de opening direct in het rood. De Nikkei-index daalde binnen een uur met 5 procent. De index staat nu onder de 10.000 punten grens. Dat is het laagste niveau sinds november. Het Libische leger rukt steeds verder op naar het oosten, waar de opstandelingen zitten. Er wordt nu vooral gevochten bij de oliestad Brega. Gaddafi's troepen zeggen dat ze Brega hebben ingenomen. Tegelijkertijd melden de opstandelingen dat ze de stad in het oosten van Libië nog steeds in handen hebben. Het Oranje Fonds heeft twee keer zoveel aanmeldingen als vorig jaar ontvangen voor de vrijwilligersactie Nederland Doet. 300.000 vrijwilligers gaan volgend weekend aan de slag met klussen voor anderen. Ze doen bijvoorbeeld klusjes in en om het huis of helpen in verzorgingshuizen.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 Who ready to party? out there? And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweating till my clothes come off. It's explosive speakers are pumping. Still jumping six in the morning. summer. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call. like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.